Kees Groot met het NOS-journaal. Het CDA wil meer opheldering van minister Van der Steur over de krantenfoto's van Volkert van der Graaf. Aanleiding zijn uitspraken van de vroegere advocaat van Van der Graaf, Franke. Die zegt in de Volkskrant dat het Openbaar Ministerie er zelf op aandrong dat die foto's werden gemaakt. Gisteren zei Van der Steur in de Kamer dat het OM pas een dag voor publicatie over de foto's werd ingelicht. Het CDA wil weten of het OM en de reclassering langs elkaar heen hebben gewerkt. De groep Bontes van Klaveren vindt dat Van der Steur moet opstappen als blijkt dat hij de Kamer onjuist en onvolledig heeft geïnformeerd. Er wordt weer meer geleend voor een huis dan dat er wordt afgelost, meldt het CBS. Het afgelopen kwartaal steeg de hypotheekschuld van alle Nederlanders met een half miljard euro. De laatste jaren waren mensen vooral aan het aflossen, maar in de eerste helft van dit jaar trok de huizenmarkt verder aan en daardoor werden er weer meer hypotheken afgesloten. Burgemeester Ane van Omme is opgestapt. Waarom precies is niet bekend. Er zijn geruchten over diefstal. De provincie Overijssel heeft het alleen over een persoonlijke financiële kwestie. Ane werd een paar jaar geleden, als wethouder in Deventer, verdacht van diefstal van een paar verfkwasten. Die zaak werd geseponeerd wegens gebrek aan bewijs. De burgemeester spreekt de nieuwe beschuldigingen tegen, maar hij is nu toch opgestapt. Muziekuitgever Warner Chappell mag geen auteursrechten meer vragen over het wereldberoemde liedje Happy Birthday. Dat heeft een Amerikaanse rechter bepaald. Daardoor kan het liedje nu weer zonder kosten in films en andere media worden gebruikt. Volgens de rechter dekt de licentie van het bedrijf niet de tekst van het liedje en slechts een deel van de muzikale arrangementen bedrijf was voor de rechter gedaagd door een documentairemaakster... die zelf 1350 euro moest betalen voor het gebruik van het liedje in haar film. Het weer, in de loop van de ochtend zon, maar vanmiddag weer wat buien. Het wordt 16 of 17 graden. Vanaf morgen minder wisselvallig en meer zon.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 Op de A4 van Den Haag naar Amsterdam tussen knooppunt Ippenburg en Dorp 9 kilometer door een aanrijding. Daar is ook een rijstrook dicht. A12 Den Haag-Utrecht tussen Reewijk en de Meren 13 kilometer. Ook door een ongeluk. Daar is ook een rijstrook dicht. Op de A16 van Rotterdam naar Breda staat bij knooppunt Ridderkerk een auto met pech. Dat eh, veroorzaakt een 7 kilometer file. De n 29 wijk bij Duurstede richting Bunnik voor de aansluiting met de A12 3 kilometer. Op de N320 Liende richting Culemborg voor de aansluiting met de A2 4 kilometer.